Het Europees Parlement is voor een termijn van minimaal 20 weken. In Nederland is dat nu 16. Minister Kamp zei in de Tweede Kamer dat langer niet nodig is. Wie meer nodig heeft kan zich ziek melden, zei Kamp. Volgens de minister is een langer zwangerschapsverlof ook niet goed voor de arbeidsproductiviteit. Het Europees Parlement pleit ook voor verlenging van het vaderschapsverlof. Ook daar is Kamp niet voor. Minister Opstelten wil dat er een landelijke databank komt voor ruilschoppers. Ook wil hij dat hardnekkige ruilschoppers 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Met de plannen reageert hij op een onderzoeksrapport over de strandrellen in Hoek van Holland. De onderzoekers stellen daarin dat de politie ruilschoppers beter in kaart moet brengen. Ze constateerden dat veel rellen worden veroorzaakt door hooligans. Niet alleen door de harde kern van voetbalsupporters, maar ook steeds vaker door groepen jongeren die veel drank en drugs gebruiken. Voor starters op de woningmarkt wordt het moeilijker om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie af te sluiten. Dat komt doordat de norm voor de nationale hypotheekgarantie wordt aangescherpt, omdat de koopkracht volgend jaar daalt. Mensen houden daardoor minder geld over voor woonlasten. Vooral twee verdieners met een gezamenlijk inkomen van ongeveer 40.000 euro per jaar zijn slechter af. Ze kunnen 20% minder lenen voor hun hypotheek. Een op de drie mensen die een huis koopt maakt gebruik van de nationale hypotheekgarantie. Een man die darter Raymond van Barneveld probeert te chanteren moet een jaar de cel in. De 26-jarige Rotterdammer probeerde de darter 10.000 euro afhandig te maken... door te dreigen een sekstape van Van Barneveld openbaar te maken. De rechtbank vond wel bewijs voor poging tot chantage, maar niet voor afpersing waar die ook voor was aangeklaagd.